Laat maar waaien, blijf of ga. Maakt niet uit of je huilt, nee of ja. Zonder geld wordt je hart zo hard zonder hoop lijkt de sneeuw zelfs zwart. weet Laat maar waaien, blijf maar koud. Maakt niet uit wat je kiest. maakt een kussen zo vals. In de goot dans je nooit een wals. De zaal dat moois dat ik jou zeg, wees niet blind.